Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland moet derde landers voorlopig toch blijven opvangen. Dat heeft de hoogste rechter van ons land bepaald. Vandaag verliep eigenlijk de verblijfsvergunning van mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne, maar geen Oekraïns paspoort hebben. Sommige gemeenten begonnen daarom met het uitzetten van deze vluchtelingen, zoals Dordrecht of Meppel. Of deze vluchtelingen nu meteen weer terug kunnen naar hun gemeente is nog niet bekend. Steeds meer landen zien demissionair premier Rutte wel zitten als nieuwe NAVO-baas. Hij heeft nu de steun van 28 van de 32 NAVO-landen, melden bronnen aan de NOS. Begin oktober komt de baan vrij, dan stopt Jens Stoltenberg ermee. En om NAVO-baas te worden moet je de steun van alle landen hebben. Nu zijn Roemenië en Hongarije en waarschijnlijk ook Slowakije en Turkije nog niet overtuigd. En Dierentuin in Leeuwarden heeft extra gaas in het wasberenverblijf geplaatst... om een nieuwe ontsnapping te voorkomen. Dat heeft Aquazoo tegen nu.nl gezegd. Vorige week kwamen twaalf wasberen aan in het park... maar daarna ontsnapten ze bijna allemaal. Medewerkers kwamen daar een dag later achter. Inmiddels zijn vier dieren teruggevonden. In de midweekse ronde van de eredivisie heeft Vitesse verloren van Sparta Rotterdam, zagen we bij ESPN. Het werd niet 1, niet 2, niet 3, maar... 4-1 voor Sparta. En dat wordt er niet makkelijker op voor Edward Sturing, voor Vitesse. En dat merk je eigenlijk al een beetje aan alles, ook hier in het stadion. Met de verliespartij komt degradatie voor Vitesse steeds dichterbij. Aan de andere kant van de ranglijst werd er ook gevoetbald. Koploper PSV won van Excelsior. Spits Luc de Jong heeft al een tijdje niet gescoord. En ook vandaag lukte dat niet. Ja, begint dat dan niet een beetje te knagen? <laughs> nou, als wij eh, nog meer gaan verliezen en ik ga niet scoren. Kijk, ik heb al vaak aangegeven, als ik veel score ben ik blij voor het team. Als ik niet scoor en winnen, ben ik ook blij. Natuurlijk eh, ja, is het nu wel een tijdje geleden, maar eh, ik, eh, ik blijf gewoon doorgaan.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 ook een hele mooie uitvoering bekend van eh, George Michael. Ik heb een beller. Goedenavond. Een hele, hele goede avond natuurlijk. Jawel. <laughs> Aha, Willem. Hé, hey, er is hier. Ja, ik ja. Wat even tussen de buien door, even tussen het lopen door. Wat bedoel je met buien, Willem? Regent het bij jou? Nou, eh, het regent, het regent geen bankstellen, zeg maar. <laughs> het ging nee, nee, af en toe een buitje, maar dat geeft niet. Dat maakt allemaal niet uit. We zijn we gewend, hè? Ja, gezellig dat je er bent, man. Ja, nee, natuurlijk. Nee, ik luister wel mee en ik heb mijn oordopjes in onder het lopen. En ik denk, maar ja, goed, als ik even in een uitzending wil, dan moet ik gewoon even rustig zitten. Dus eh, ik zit nu op de stoel van de directeur. Kijk, kijk, je bent, eh, je bent bevorderd. Promotie heet dat, hè? ja, promotie tijdelijk, hè, want met vijf minuten ben ik er weer af. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, dat klopt. Nee, Maar je draait, uh, je draait lekkere muziek, man. Oh, nou, dankjewel. Ja, ook mededames de luisteraars, hè, want ik krijg allerlei mooie verzoekjes ook, hè. Ja, dus, dus dat, eh, dan wordt het mij wel makkelijk gemaakt natuurlijk, want dan is het gewoon... Ja, dat, eh, is, dat is wel weer zo. dus... Maar ik heb ook een verzoekje eigenlijk. Kijk. En dat is een nummer... Ehm, een heel oud nummer is dat. 1975, als ik me niet vergis. Zo, dat is een, dat is een, dat is een terug. 70, ja, dat is een terug. Het nummer is ehm, van Brad, officieel. Ja. Alleen de versie die ik bedoel, die is van Telly Savalas. Oh. En die ken je wel? Ja, Kojak. Ja, Kojak, ja, Telly Savalas. Ja. Eh, als je zingt, is hij Telly Savalas. Ja, ja, ja. En, eh, maar zit hij ook met een lolly in zijn mond of eh, doet hij dat niet? Nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nu niet. Want hij is wel wat moeilijk te verstaan, maar dat komt niet doordat hij een lol in zijn mond heeft. Nee. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb geen idee waarom het is. Maar het is, eh, ik vind het gewoon een van de, ja, een van de meest smooth songs die ooit geschreven is. Ja. Zoals hij dat zingt, hè. En over welk liedje heb je het dan van Brad? If. Maar, dan ah, maar dan if a picture pays a thousand words. Maar niet van Brad, maar van Telly Ja, ja. Then why can I paint you? Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> Nee, dat, nee, nee, dat vertelde het verhaal niet. Ja, ik ben nooit goed uit de verf gekomen wat dat betreft. Ja, jawel, je bent wel goed opgedroogd. Je bent Surinaams geschilderd, hè, met, met Dus, ja. Denk je dat ik, eh, dat ik gebruik maak van olieverf of denk je dat ik gebruik maak van aquarelverf? Ik denk, ja, een beetje, want jij, als ik jou zo, zo zie staan, dan eh, zit je toch weer behoorlijk onder de pasteltinten, zeg maar. <laughs> ben behoorlijk in de olie. Jou, ja, ja, jou niet bij de eieren schilderen alleen gebleven, zeg maar. Hé, hey, nou ik je toch een lijn hebt. wat gaan, we, wat gaan we vrijdag allemaal doen, Willem? Want eh, dan de boys are back in town vrijdag natuurlijk. De boys are back in town, ja. Het is al breed uitgemeten op, eh, op, op Facebook, zag ik. En, eh, en dat is ook altijd, altijd weer een happening. Nou ja, in ieder geval drie uur lang, wat zal ik zeggen fun en Jolijt. En uh, daartussendoor hele goede muziek. Hey, het andersom? Hey, nou, eh, hele goede muziek en fun en Jolijt. Nou, eh, eh, het is een mix van. Het is een mix van, hè. En, ja. ja, mensen vinden het nog steeds leuk. En ja, maar goed... en ze hebben ook nog gasten, weet je? zover ik weet niet. Maar ja, de week is nog jong, hè. Ik wil... Ja. <laughs> Je weet, ja, luisteren naar de boordje is net als de Efteling. Niks van wat het lijkt. Dus er staan nog wat gasten in de week? Uh, ja, maar of die uit de verf komen, <laughs> dat weet ik niet. <laughs> nee. nee, we gaan het wel zien vrijdag. Het wordt vrijdag eh, hartstikke gezellig. Eh, nou, hartstikke mooi man. Je gaat nooit waar ik vanmiddag in gezeten heb. Wat zeg jij? Jij raadt nooit waar ik vanmiddag in gezeten heb. Of heb je het gehoord net? Ik heb het wel verteld. Maar misschien heb je nou, het... Nou, goed, ik ben dus net uh, eventjes naar binnen gegaan, want ik was aan het lopen. Dus ik luister wel naar de muziek, maar niet naar jouw erotisch gebrabbel. Ja, ik heb, eh, eh, ik, heb erotisch... ook zo gek. waar, heb, jij vanmiddag ingezeten? Ik heb erotisch in een zuurstoftank gezeten. In een zuurstoftank? Ja, serieus hoor. Dit is geen... Eh, ja. Medisch of... nee, nee, ja, nou, dit is inderdaad... Het, het, heeft te maken met mensen die bijvoorbeeld lijden aan eh, long covid. althans de, de, de, post-long covid. Dat is de, de, de, de, de naweeën van die covid. Waardoor ze ernstig vermoeid blijven. Maandenlang soms. Niets meer kunnen eigenlijk. Dus ze kunnen de hond even uitlaten en dan moeten ze weer in bed. Zo erg is het. En, en die zuurstoftank, eh, een soort therapie. En die zouden dan voor zorgen. Ze hebben daar al successen mee behaald. Eh, dat die mensen weer, weer fit worden uiteindelijk, maar het is wel een heel lang, heel lang traject. traject. Ja. Ook een heel duur traject. Want het is helaas nog zo dat de ziekenkostenverzekering dat niet vergoedt. Oh, oh lekker dan. En je praat over een uurtje, dat kost 80 euro. Dus, dus eh, als je daar, dus je moet er 40 uur geloof ik over doen. Dus dan praat je over 3200 euro wat dat dan eh, kost. Ja, ik denk mensen, mensen die aan die ziekte lijden en eh, waarvan min of meer eh, de garantie wordt geboden dat ze er vanaf komen. Dat die daar wel eh, voor openstaan. maar het is, natuurlijk, het is natuurlijk geen bedrag. Het is maar, maar ja, die mensen die die tank hebben geïnvesteerd... Ja. Eh, die, daar kun je een, een aardige fila voor kopen, wat dat kost. Dus, dus die... Ja, maar goed, als jij je gezondheid mee omhoog gaat, hè, als je daar beter van wordt, dan, dan geld zegt niks, hè? Dat nou zegt helemaal niks, nee. Dan, zegt helemaal niks, nee. gezondheid is met geld niet te koop eigenlijk? Eh, nee, absoluut niet. Sommige mensen die denken van wel, eh, ja, nou ja, goed. Eh, ik vind het ja, kortzichtig. Maar goed, daar, hebben we het nog wel een keertje over. Daar is dit programma ook niet voor. tussen, nee, dus dit is... ramp en spoed is dit. Tussen eb en vloed is dit. Ja, en daar krijg je ook zuurstof van, hoor. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja, ja. Kom l'amour. Een muzikale zuurstof. Een muzikale zuurstof. Maar lukt jou dat vriend, Telly Cervelles? Uh, dat, gaat gewoon, dat gaat gewoon mijn best voor doen, Willem. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. ik krijg eh, ook al nu alweer een berichtje van een medeluisteraar. Die stuurt mij weer een berichtje. Van uh, Telly Cervelles. Uh, eh, wat heeft hij met Jennifer Aniston? Nou, dat, wat is het namelijk? Telly Cervelles is de peetvader van Jennifer, Jennifer, Jennifer Aniston. Aniston, jezus. Oh. Want dat is die uit, die uit Friends speelt. Friends. Ken oh, Friends? Ja, ja, Friends. Ja, ja, ja. Oké, oh. Ja, dat wist ik allemaal niet. Ja, nee, dat, eh, dat, eh, dat krijg ik toen eventjes in, eh, eventjes in de oren gefluisterd allemaal weer. Het, Zo wordt mijn, blijft interactief, hè? Zo wordt mijn privé-encyclopedie boven tussen, de, tussen het hersenspan... wordt weer helemaal geüpdate, als het ware. Nou, we nemen hem vrijdag nog wel eventjes door. Ik heb trouwens van <laughs> vrijdag weer, weer de nodige muziek bij elkaar gesprokkeld. Kijk. En uh, weer een beetje op dezelfde toer als de laatste keer, want dat is dan wel goed ontvangen. En, ja. Nou, we gaan ervan genieten, Willem. Ik, eh, nee, nee, dat is mijn tekst. En jij gaat dat nummer draaien. Hè? Wij gaan ervan genieten, Charles. Zo is dat. <laughs> Zo is dat. Hey. In ieder geval alle luisteraars eh, nog een hele fijne, hele fijne avond. En uh, of je nou in Groningen woont of in Maastricht, dat maakt niet uit. Luister naar ZFM, dat is gewoon uh, leuk. Moet je doen. Zeker weten. Hey, dank voor het telefoontje. rij voorzichtig straks naar huis. Ja, gaat helemaal goed komen. En we zien elkaar vrijdag. Ja, is goed. Hoi, hoi. Hoi, hoi. album Reunited, Cliff Richard live met uh, Hank B. Marvin, Bruce Wells en Brian Bennett op drums. Met Traveling Lights. We gaan genieten van een eh, prachtig nummer van eh, de groep Brad. David Gates heeft daar een grote hit mee gehad. En dan heb ik het over het nummer If. Maar Teddy Savalas maakt daar een heel speciale uitvoering van. Die ga ik speciaal draaien voor mijn goede collega en vriend Willem Bruis. Willem voor jou. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show. The you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry. Come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly, down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, we ook wel eens willen. Gewoon simpel wegvliegen. Het zou makkelijk moeten zijn voor een duif, toch? Eh, af en toe even een vlucht eh, naar eh, onbekende orde All over the world. Lijkt me fantastisch om te doen, luisteraars. Ik draai hem speciaal voor onze goede vriend Willem. Ik zeg onze goede vriend, want we houden allemaal van hem, want hij draait heerlijke muziek op de vrijdag. Eh, als hij uh, mee vergezeld in The Boys Are Back in Town samen met Gerry Rutte. Maak altijd een gezellig programma. We hebben er heel veel eh, plezier aan. we beleven er heel veel plezier aan, zo moet ik het zeggen. Dus Willem, ik hou van jou, jongen. En dit was toen Gordon het nog goed kon zingen.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 Gordon. Eh, de laatste tijd heeft hij heel wat te verduren gehad als het gaat om... Eh, ja, dat hij een beetje afgekraakt wordt natuurlijk... omdat hij zijn, zijn, zijn, zijn zangprestaties de laatste tijd... ja, duidelijk wat minder waren. Ik weet niet of dat komt omdat hij ja, een, een, ja, drugsprobleem heeft of gehad heeft... Of, zwakke gezondheid, ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, eh, ik gun hem het allerbeste. Uh, dat geldt voor eh, alle mensen om me heen trouwens hoor. Ik ben wat dat betreft, ja, luisteraars, ik ben een verbinder. Een verbinder ben ik gewoon. Zo zou ik het willen noemen. want iedereen heeft belangstelling nodig in zijn leven. Positieve belangstelling. Het geldt voor mens, het geldt voor dier, het geldt zelfs voor de bloemetjes. Wisten u dat? Everything Wants to Be Noticed. Dit is mijn grote vriend Art Garfunkel. Everything waits to be noticed A tree falls with no one there full potential of love affair. Everything waits to be noticed. 28 geese in sudden flight.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 The whispering pains that say you're living. The slow burn of not forgiving. The quiet room, the unlikely pair. The full potential of a love affair. Everything waits to be noted. for braver days, cautiously turning a phrase, going unnoticed. But everything wants to be noticed. The changing light in the upper air potential of a love affair. Everything waits to be noticed. Art Garfunkel ongetwijfeld geen moeite mee om aandacht te krijgen. Want die heeft zo'n geweldige stem. Dus uh, ja, fenomeen wat dat betreft. Ik hou van hem. En eh, ik hou voornamelijk van zijn muziek natuurlijk. Maar eh, ook Paul Simon vond ik een fenomeen. En het duo Simon en Garfunkel... die staan voor mij hoog bovenaan de ladder als het om muziek gaat. Ja, luisteraars. als je op de Keukenhof bent... en het is ongelooflijk... maar half Noord-Holland... die schijnt nog nooit op de Keukenhof te zijn geweest... Terwijl het hier in, eh, in Lisse, eh, eh, daar is de ingang. Dus je zit er, als je in Noord-Holland woont, allemaal vlakbij. Zelfs als je in, in Helder woont, dan is het, nou pak weg, een uur en een kwartier rijden. En dan zit je in de keukenhof. En dan loop je in de keukenhof. En het is fantastisch, kan het u echt aanraden. Maar ook al die bloemetjes, die, die hebben gewoon aandacht nodig. Sommige mensen die praten ook met hun huiskamerplanten. Wist u dat? Dat is echt waar hoor. Heb ik me laten vertellen althans. En eh, als je tegen een plant praat, gaat die meer groeien. Dan wordt, wordt die eh, voller van bloem en eh, voller van blad. En uh, mooie planten in huis, ja, dat is toch ook de moeite waard, hè, luisteraars. en ja, aan het eind van het seizoen, in mei, dan gaat de keuken over weer dicht.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 When will they ever learn? When will they ever? Where have all the young girls gone? Long time passing Where have all the young girls gone? Long time ago Where have all the young girls gone? Gone to young men everyone when When will they ever learn?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 Dat werd gepresenteerd door niemand minder dan Wim Zonneveld. Die trad toen ook op als verhattig financiers. En ik kan me herinneren dat eh, toen eh, Marlene Dietrich uh, optrad op dat Grand Gala du Disque... dat Wim Zonneveld zei van... wat is ze ook van dichtbij, hè? <laughs> Echt gebeurd, luisteraars. Dit is Bojura. was Bojura. Ik neem u even mee, luisteraars, naar dat mooie eiland, dat mooie Waddeneiland, Terschelling. Dit is Rob Jansen. ter Schelling. Eh, virtuoos gitaarspel. Ik weet niet wie die gitarist is. Valt wel eens op te dus zoeken op het internet. Zal ik eens doen en dan eh, zal ik u zoalsnog nog verklappen, luisteraars. Eh, dat komt gewoon ook door de schaduw van jouw glimlach. En dat wordt prachtig gezongen door Eva Cassidy. The shadow of your smile. The shadow of your smile. dit is Kester die niet. Eh, dat is een beetje een vergissing dus, eh, luisteraars. Maar eh, het staat echt op de... Het is wel van het album van Eva Cassidy. Dat is kennelijk een meneer die dan te gast is op, op haar album en dat zingt. Dus excuus, excuus, excuus. Het is een mooi nummer, maar ik, ik wilde echt Eva Cassidy even laten horen. En ik ga kijken of ik, of ik een ander nummer kan vinden van, van Eva. Want die dame die heeft eh, zo'n prachtige stem. Uh, nou, als we het over de regenboog hebben... dan kunnen we het ook over Eva die hebben. Want Somewhere Over the Rainbow... dat zingt ze wel eh, live voor u nu. fantastische zangeres. Helaas overleden aan, uh, aan een melanoom wat ze had. En haar repertoire is pas bekend geworden wereldwijd eigenlijk. Eh, nadat ze was overleden. Eva Cassidy, fantastische zangeres. Ik hou ook van de Bee Gees en daar ga ik u ook van laten genieten.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 What makes the world? that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see too much. zie in zijn stem. Barry Gibb natuurlijk eh, herkenbaar als, eh, als geen ander bij de BG's. How Can You Mend a Broken Heart. Uh, net draaide ik voor Willem een nummer van Telly Savalas. If van David Gates van Brad. En nou gaan we echt eventjes luisteren naar David Gates met Love Is Always 17. It's been a while since I've seen seventeen And the years since have been mighty lean But there's no use complaining And forty-two Has a way of creeping up on you And my chances left are getting few there's still time remaining. And I've been waiting for someone who loves the way I do. And girl, I got my fingers crossed in hopes it might. That's how many different jobs I've done. I remember quitting everyone with no hesitating. And 33, that's how many women left on me. I don't have to good. A but I don't mind waiting. Cause it really doesn't matter how many years you've seen. Cause love is always. sure like to start. And it really doesn't matter how many years you've seen. Cause love is all Love is Always 17. David Gates, de liedzanger van de groep Brad. Dit is van het album Déjà Vu, Crosby, Stills and Nash. Four and twenty years ago, I come into this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired. And he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. I grow weary of the tall. And I find myself just wishing that my life would simply cease. Ja, met dit nummer ga ik eh, afscheid van u nemen, luisteren. Ik ben er morgenochtend weer vanaf 8 uur morgenochtend met Duifzaag de week door.